Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Syrische strijdgroepen die trouw zijn aan president Assad... hebben inwoners geëvacueerd uit Tadmoer... de officiële naam van het 2000 jaar oude Palmyra. IS-strijders zouden tot de stad zijn doorgedrongen. Hoe ver ze de stad zijn binnengetrokken is niet te zeggen. Vooral de VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de ontwikkelingen in Palmyra... omdat er veel archeologisch erfgoed in de stad is. Honderden standbeelden zijn verplaatst naar veilig gebied, maar de angst bestaat dat IS het museum in de stad en grote monumenten zal verwoesten, zoals eerder op andere plaatsen is gebeurd. Bij Palmyra liggen eeuwenoude Romeinse ruïnes die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Op de A73 bij Horst in Limburg is een automobilist omgekomen bij een ongeluk. Drie mensen zijn gewond geraakt. Twee daarvan zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk dat rond 6 uur vanavond gebeurde waren vier auto's betrokken. Twee vlogen na de aanrijding in brand. Waarschijnlijk zaten alle slachtoffers daarin. De snelweg van Venlo naar Nijmegen is bij Horst voor alle verkeer afgesloten. Vier grote internationale banken geven toe valutakoersen te hebben gemanipuleerd. De banken krijgen daarvoor, daarvoor gezamenlijk een boete van 5,8 miljard dollar. Het gaat om de Amerikaanse banken Citigroup en JP Morgan Chase... en het Britse Barclays en de Royal Bank of Scotland. Handelaren van de banken spraken met elkaar af wanneer ze welke valuta zouden verkopen. Zo konden ze de koersen beïnvloeden en meer geld verdienen op transacties. In Husse bij Arnhem zijn 18 verwaarloosde ponies in beslag genomen. In het weiland vond de politie ook een dode pony. Dier had vorige week een veulen gekregen en was na de bevalling bezweken. De eigenaar had de pony laten liggen. Hij heeft een proces verbaal gekregen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden mogelijk nog een bui. Het koelt af tot 5 graden. Morgen in het westen volop zon, verder landinwaarts weer stapelwolken... met in het oosten misschien nog een bui, wordt het 15 tot 18 graden.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 Ook meteen, Jazz Glynn hier, Hold My Hand. En John Mayer is hier voor je. En Heartbreak Warfare. Jess Glynn hier bij CFM. En John Mayer Heartbreak Warfare. Ja, ik heb net een telefoontje gekregen. Ja, van, de, van Willem Bruist. Ja, dat is, dat voor de mensen die hem niet kennen... de enige echte nachtburgemeester. De nachtburgemeester van Zandvoort. En eh, volgende week dan uh, gaat er na ons... Eh, tussen 9 en 11 gaat hij programma maken. En volgens mij daarna weer een nieuwe nachtuitzending. Nou, vet. Wij hebben toen ook een keer een nachtuitzending. Toen zat jij hier net één week. Ja. En toen uh, bestond CFM 25 jaar. Je was op een mooi moment was je aangeschoten. Schitterend. En toen hebben we hier de opgehokte show gemaakt. Ja, dat was echt een leuke avond. <laughs> ja, ik vond dat echt een leuke avond. Ja, nou ja ik, ken, ik kende iemand niet. En ik, ik... Ja, jij, jij zat toen een beetje... Ehm, ik werk hier drie jaar. Toch even pochen voor mezelf. En zo. zo eh, dus ik, ik, kende je een beetje mensen. Maar jij had net je eerste radio-uitzending gemaakt. En toen moest je meteen... Eh, <laughs> toen moest je meteen... Zo. Ja, dit is echt heel irritant afleidend. Moest jij meteen hier met allemaal mensen die je niet kende... en moest je meteen achter uur radio maken? Dat had ik wel respect. Had ik wel respect. Nou, als je dit al hoort, dan merk je dat je nog steeds geen radio kan maken. You could be a sinner, arch gentleman. You could be a preacher, when your soul is down. You could be a lawyer, on a witness stand. But I'll never love you like I can, can. It could be a stranger.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 He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. van hem nog mee aan het Songfestival. Maar nu hoorde je hem in echte levende lijven. Sam Smith. Met Like I Can. I wanna have on the... Oh. The room. The room is on fire. Maak me... Hoe heet dit item, Annabel? Team Request. Juist, met vandaag als thema iets waar wij als studenten enorm tekort aan hebben. Namelijk geld. Een van deze drie platen gaan we zo meteen draaien. En welke dat is, dat ligt aan jou. Welke wil je horen? Mailen gmail.com. Misschien Cash Cash wel. Take me home. Of heb je zoiets van, doe mij maar media met It's All About The Money. All about the money. That's not funny. it is all about the money. The gold diggers. It's all about the dum dum da da dum dum. And I think we get it all wrong anyway. Of heb je zoiets van, doe mij maar allo blank met I need a dollar. dollar, dollar, dollar, dollar Welke van deze drie wil je horen? Eh, Allo Black, I Need a Dollar, Media, All About the Money. Of cash Cash, Take Me Home. Laat het weten, mailen kan Stef en Stijn, Of twitteren at Ik, eh, heb, eh, wij hebben ooit een keer een schoolproject gedaan. Ja. En ehm, daarin ging het dan over van niks naar popster. Dat was een beetje het idee wat je, waar je film, moesten een filmpje omheen maken. Oh, ik dacht... Eh, ja, Nou ja, en, een verhaal dus, een script. En dat ook maken. En we hadden toen MC Valley gemaakt. We hadden iemand in de klas zitten die heette Valeska. En dat was een vrij onpopulair meisje. En we hadden dus het idee van het is dan wel leuk om haar die rol te geven van, van niks naar popster. Ja. Dus dat hadden we gedaan. En toen hadden we ook met z'n allen It's All About The Money van Media opnieuw ingezongen. Nou. Die ga ik opzoeken en die hoor je zo meteen hier bij Stef en Stijn. Ook dan de uitslag van de Team Request. Welke gaan we draaien? Listen B komt eraan. En het is de nieuwe Adam Lambert. Ja, ik ken het. Ik ken die Coast niet. Hoe moet ik dat nou weten? Waar staat dat dan? Hier. Oh ja. Ik kan niet weten dat het van Adam Lambert is.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 a ghost town Save Me. En daarvoor hoorde je Adam Lambert met Ghost Town. Ik vind dit zo mooi. Wij hebben als hoofddorp, de gemeenschap, hebben wij een eigen Facebookpagina. Je bent hoofddorper als, wat echt super. Het zijn allemaal, het zijn allemaal moeders. Het zijn van die vrouwen die thuis zitten en niks doen, behalve op Facebook zitten. Dat is echt het type wat daar rondhangt. En nu ook weer, ik weet niet of dit mag, maar ik ben afgelopen weekend bij de Burger King geweest. Zaterdag en zondag, wat ik wel vrij flink vaak vind. Ja. Eh, mijn zoon is doodziek. Hij is begon zaterdagavond met hoesten. Zondag nog steeds. En maandag terug van school heb vandaag zijn ontlasting bekeken. En toen bleek dat hij wurmpjes heeft in ontlasting. En ik heb zelf ook buikspatiepijn. Wie heeft nog meer gegeten van het weekend? Burger King. En ook last heeft. <laughs> is toch eerlijk What the fuck? Dan zet je toch niet zomaar op Facebook? Ik heb zijn ontlasting. Be bekken staat er. Er staat niet eens bekeken, er staat bekken. Bekken. Ik Weet je daar maar niet jij... Lekker met dat torretje in die ontlasting. Ah, gadver. Dan kun je wel goed voelen op de wormpjes nog leven. Dat is wel even een tip. Je gewoon, je, je tong. Dus bij deze, neem van ons aan. Als wij het zeggen, is het waar. Alles op de radio is waar. Alles bij Steffen Stijn is, waar. Ja, ja, soms ook wel eens bullshit. Maar alles wat wij zeggen is waar. Ja als je zoiets hebt van, er zit iets niet goed, even met je tongetje. Even met je tongetje. En het liefst dan ook nog gewoon echt dicht bij de bronnen. Dus niet eerst eruit poepen en dan later eh, voelen. Maar gewoon, eronder direct gaan met een tongetje in En doorslikken. Want dan en het is maar je zoon, dus dat is helemaal niet raar. Doorslikken, dan proef je het nog beter. Ja, want dan, dan, dan, heb je het echt door. Dan kun je zien of ze nog vruchtbaar zijn. Want als jij exact. dan over een paar weken ook wurmpjes hebt... dan weet je dat ze nog vruchtbaar zijn. dan moet je er snel bij zijn. Ja, dan moet je echt op gaan Dan moet je even naar... Eh, dus dan moet je ook weer je eigen ontlasting op, opeten. En dan moet je naar uh, eh, twogirlsonecap.com. Precies, en dan weet je precies wat je moet doen. Exact. Goed. Ik heb hem opgezocht. Wat heb je opgezocht? It's All About The Money van eh, mij en mijn filmgroepje. Oh, is, is dit ook interessant dan? In de derde, ik vind van wel. Ja, oké, maar vinden onze luisteraars het ook interessant? Dat mogen ze nu beoordelen. Oké. Komt-ie, ik zal even aangeven als ik ga zingen. Want eh, ja, dat is toch waarvoor we dit luisteren. Dat is dat, ja. Is dit ook live? Of is dit eh, wel... Nee, dit is niet live. Oké. Ja, maar die piano, is dat, hebben jullie dat toen gespeeld bedoel ik? Nee. Oh. Zie je mij op piano? Nee, maar een van je vriendinnen bijvoorbeeld. Mijn vriendinnen komen wel andere groepje knopjes heel goed. Ik zat erop te wachten. Dames en heren, MC Valley is dit met It's All About The Money. Zo. Dit is Maudi? Aardig. Dit is dat gepeste kindje, dat hoor je ook wel niet stem. En dit ben ik. Ik heb echt in een badkamer opgenomen. Dit. Goeie actie. Ah, maar dit is minder vals dan sommige mensen gisteren bij het Songfest. Hier, ho hey, hoppa. Dames en heren, allemaal nee, ik zie de lol er ook niet eh, helemaal van in. Die oasis is zo lekker vol. Die is een gold digger. <laughs> And I think we got it all wrong anyway. maar goed, dat was niet de enige optie. We hadden ook nog Cash Cash. Oh ik, vroeg me, ik, af of je hem al gespeeld had. En I Need a Dollar, Allo Black. Met 70% is het Cash Cash geworden met Take Me Home. Dan mocht je denken, wat heeft dat met geld te maken? Take Me Home, maar ze heette Cash Cash. Ah, ik, ah, snap het. je snapte het al niet. Je vond het Dank je wel, Alsjeblieft. Dus hier is Cash Cash met Babe, Rexa en... Take Me Home. Op CFM. but you do it nice. Take Me Home samen met Babe Rexa bij CRM. Babe Rexa, mooi naam. Babe Rexa. Zometeen hier, is onderweg <clears throat> van Kaigo Stole de Show. De nieuwe Simply Red, Shine On, komt eraan. Eerst je Metro Consult weer opricht. Weer opricht? Weer opricht. Weer bericht. Update, weer bericht. Keurige Stijn Duursma. Vanavond wordt het overal... Ik weet nooit wat ik moet zeggen. Ja, hi of hallo of... Hallo. Dit is Stijn. Of welkom nee, bij gewoon beginnen. Gewoon beginnen. Gewoon beginnen. Oké, vanavond wordt het overal droog en komende nacht voelt het land in koelt het land inwaarts af naar 3 tot 6 graden met kans op vorst aan de grond. Vorst. Morgen zonnige periode, ook stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk nog een buitje. De meeste plaatsen houden het echt wel droog. Met minder wind wordt het iets warmer. 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. Eh, vrijdag zet die stijging zich door. Het wordt 18 tot 20 graden aan zee. Is het net wat fris en het blijft overal flink droog met flink wat zon. Dankjewel Stijn. Zo, <laughs> dankjewel Stijn. <laughs> Mijn naam is Nicky. <laughs> en nog je verkeersinformatie. Zes meldingen te beginnen op de A2 Luik Maastricht-Noord. Waarom dus zoveel? Tussen knooppunt ah. Europaplein en de aansluiting met de A2. Dat is bij afrit Maastricht. Een wegafsluiting komt door wegwerkzaamheden. Hier wordt omgeleid. De A16 Rotterdam-Breda. Teugde van knooppunt Ridderkerk-Noord is een omleiding ingesteld. Komt door bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen volgt Zierikzee Bergen op Zoom. De A16 Breda-Antwerpen. Teugde van Loenhout. Een wegafsluiting komt door bergingswerkzaamheden. De A73 Maasbracht-Nijmegen. De hoogte van knooppunt Zaarderheid is een omleiding ingesteld, komt door een ongeval verkeer richting Nijmegen volg Eindhoven. Daar een Grubbenvorst en Horst 4 kilometer stilstaand verkeer door een ongeval... en daar een Grubbenvorst en Horst Noord blijkbaar tot dat Noord en Zuid een wegafsluiting, dus komt door een ongeval. Ja, wat mot je! Hoi. En dan nog je flitsers. Ja. er twee. De A1 Apeldoorn Hengelo. Oh. Dus ik knoop in Beekbergen en Forst daarbij 91. Die gaan we zo weer uitzetten. En de A28 ja. Hogeveen Gaan we zo niet meer horen. bij Oh, dat valt mee. Echt? hey, Stijn. Zo, ja. Ik zit je altijd te pesten met het feit dat jij het Emmen komt. Nou, Als mensen niet weten, eigenlijk, ik was vroeger een boer. En ik had een keer mijn zoon meegenomen. Voor het eerst gingen we naar de grote stad. En eh, daar bezochten we een eh, winkelcentrum. En we keken onze ogen uit en verbaasden ons eigenlijk over alles wat we daar zagen. En daar ontdekten wij op een gegeven moment twee glimmende zilverkleurige deuren... die open gingen en dan ook weer dicht. Dus wat is dat, vader? vroeg mijn zoon. En ik had natuurlijk, ik kwam daar nooit, hè, ik kwam nooit in het centrum, dus ik had nog nooit een lift gezien. Dus ik zeg ook, zoon, ik heb nog nooit zoiets eerder gezien. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Dus wij met de open ogen en mond gewoon steeds aan dat mirakel ons vergapen. Deurtje open, deurtje dicht. En op een gegeven moment stapt er een oud vrouwtje in die smalle ruimte. Dus de deuren die sluiten zich en wij zien hoe de lampjes gaan aanspringen boven de muur. En op een gegeven moment, pling! De, lampjes die stopten met branden en pling, pling, pling. En de deur die ging weer open.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 <clears throat> Wij... Ehm, we gaan hier geen context aan geven verder. Ik wil allereerst even iets zeggen. Ehm, we gaan het even hebben over ehm, berichtjes... die in bepaalde desperate situaties... als je iemand verloren hebt... en mij niet overleden, maar als het eerst iets was... en daarna niet meer... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vroeger ook wel zo'n berichtje gestuurd. Ah, ik ook, absoluut. en dat zijn van die berichtjes, die stuur je dan uit een, in een emotionele bui. Ja. En dat zijn berichten waarin je heel erg gaat overdrijven. En op een gegeven moment, dat is soms een hele harde les... kom je erachter dat dat niet werkt. Ja, en dat, dat het ook echt niet ja, werkt. Sterker nog, dat het dus, eh, super gênant is. En dat het eigenlijk gewoon niet hoort. Het, het is super gênant inderdaad. En vrouwen vinden het ook echt niet leuk. Nee, gewoon echt. ik vind het grappig. Dus Jonas, deze speciaal... Nee, dus, <laughs> oh, oh, nee Jonas, je hebt een goede relatie. We houden een beetje veel ruzie, maar dat vindt hij wel mooi volgens mij. Daar komt ook de <laughs> beste seks van, Goed, ehm, dit is dus een berichtje wat iemand... Zo is dus hoe het niet moet. Zo is dus hoe het niet moet. Laten we daar gewoon houden. Ja. Moet ik die naam naar wie die het stuurt dan ook wegfilteren? Uh, moet je zelf weten. We moeten even een andere naam naar geven. Eh, Sophie. Sophie. Sophie. Zoals jij er bent, zo is er niemand anders. Je bent echt heel erg bijzonder, Sophie. Alleen dat heb je zelf niet door. Je bent zo mooi. Je hebt geen make-up nodig. Je hoeft je niet anders voor te doen. Je doet niet anders. Je gedraagt je zoals je je <laughs> voelt. Je doet gek. Lig niet een beetje stil in je bed met je laptop. Wat is er mis met dat soort mensen? <laughs> Zoals toen. Je kwam achter me aanrennen naar de trap. En je pakte mijn benen. <laughs> dat soort kleine dingetjes. Je bent echt een perfect meisje. <laughs> en dit is altijd de mooiste, de White Knight. En verdient een jongen die je niet gebruikt voor de seks. Je verdient iemand die om je geeft zoals je bent. Je hebt al genoeg pijn meegemaakt. Ik weet hoe je echt bent. En het maakt me niet uit wat anderen van je denken. Ja. Ja. hebt gelijk, Kom hier! Kom hier, jongen! We vieren het leven! We vieren de emoties! We vieren de liefde! We, dat je achter me aankomt lopen als ik de trap afgaat en me aan mijn benen grijpt en ik, en aftreden naar beneden val. En het maakt me niet uit, because everything I do, I do it for you! I do it for you! Kom hier, pak me bij mijn benen, pak me bij mijn pik en laat me nooit meer los! Ik wil, het, ik wil dat iemand bent die me niet alleen gebruikt voor de seks, maar dat het ergens om gaat. just go round and round each time. Style. Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met haar. Want? Want ik vind, en dat is misschien heel oké om te zeggen, maar het is wel... Ja, maar ja, we zijn wel wat van jou gewend. Beetje gay is oké, okay, Stefan. Precies. Ik ben best wel heel erg gek op Taylor Swift muziek. Eh, oké. Vind ik een muziek. Ja, ik vind ook ook leuk, dus ik kijk er eens meer van op. Vind ik, trouwens, ik zag net bij Editie NL, die had onderzocht, ja. na uh, eh, treintjesafgang, um, ehm, wie zou nou de ultieme songfestival act zijn voor, Nederland? En dat hadden ze uitgezocht en uit onderzoek, en het is Editie NL, dus het is waar, komt Ogene op één te staan. Ja, dat is, het is wel echt een goeie, inderdaad. Ja, drie knappe meisjes. Ja. Leuk. En die harmonietjes zijn tof. En als er dan eindelijk een keer een goed liedje voor ze wordt geschreven. Ja, en als er dan een keer een beetje strakke pakjes opkomen. Zo. En dan even normale cameravoering. Ja, ja dat kan echt wel Dan verlies ik de NoFap Beter dan dat. Als dat gebeurt. Dan ga ik, speciaal, dan ga ik naar Duitsland rijden om vanaf daar kunt stemmen. Ja. Want ik wou gisteren stemmen op dat Kan niet, dat mag niet. Ik eh, 90 intikken. tikken. Eh, nummer 4, 04 was Stijntje fucking Oosterhuis. Nee, je kan niet stemmen omdat je in je eigen land bent. Ja. maar dat, wat is toch, dat, dat is toch een hele idee dat je op je eigen land stemt. Anders, anders kan Niemand, Ik ga echt niet op iemand anders stemmen. Ja, maar anders gaat toch iedereen op, op, op zijn eigen land stemmen? Ja, dat is toch ook juist de bedoeling? Nee. Ja, tuurlijk wel. Want dan krijg je toch 1-1-1-1-1. Want dan stemt iedereen op zijn eigen land. Ja. Nou, dat is toch juist... Nu stemt al die Balkanlanden op elkaar. Er is niemand die zo even op Nederland gaat stemmen omdat hij goed is. België. Ja, België. wij stemmen op België. Het is raar. Je moet toch gewoon op je eigen land kunnen stemmen. En Rusland stemt ook. Nou, waarschijnlijk mag, mag je in Rusland gewoon prima op je eigen land stemmen. CFM. Request. waarschijnlijk geen enkel probleem. Zometeen hier bij CFM jouw request. Je mag hier wel gewoon stemmen op alles wat je wil. Ook op jouw lievelingsplaat. Dus je hoeft niet per se op eh, de Balkan Girls van Elena te stemmen. Het mag alles zijn. Komt u maar door. Stef en Stijn, CFM, at gmail.com.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 ZFM. Here we go, not long ago. En Black Eyed Peas Just Can't Get Enough. Ja, nou, Lean On is eh, een van de platen die ik eh, afgelopen week aan elkaar gemaakt heb. Het was namelijk... Eh, oh, Human Centipede. Maandag... Huh? Ken je die film? Human, Human Centipede? Ken je die niet? Nee. het nou, gaat over een... ja, gaat over een man en die voert nogal bizarre experimenten uit. Want die naait namelijk mensen aan elkaar vast door middel van een mond aan hun anus. En wat heeft dat met mijn verhaal te maken? Nou, aan elkaar vastbinden. Dat, eh, nou. In ieder geval, <laughs> eh, daar had je naar Vera's gesprek had je die opmerking even moeten maken. <laughs> Oh. Um, hoe heet het? Afgelopen week heb ik mijn verjaardagsmix in elkaar gezet. En daar ben ik... ik het vind een goede vervanging voor Novap. Ik ben echt om, om twee uur begonnen en om acht uur was ik klaar. Gewoon in één ruk door. Ook gewoon niet gegeten. Dan kom ik in een soort meditatieve staat. En dan ben ik lekker die zit aan het maken. Eh, en daar heb ik onder andere ook deze ingestopt. Major Laser Lean On. Ehm, maar ik zat te denken van ja, je hebt verjaardagsmixen. Maar je hebt ook verjaardagsmixen. Want uiteindelijk, hè, waar gaat een feestje nou echt om? Om de drank natuurlijk. Ja, ehm, precies. dus volgende week gaan we daar nog even uitgebreider op terugkomen. Maar wat mij heel erg tof lijkt, is dat onze luisteraars een uniek drankje gaan samenstellen. Dus ik ben wel benieuwd van, heb je misschien een idee van wat lekker is en wat nog niet zo vaak of helemaal niet geprobeerd is? Maar wat je wel lekker bij elkaar kan mixen en wat eigenlijk wel aangeboden moet worden op mijn verjaardag. Dus een mixdrankje. Ja, Oké, ja. En die mogen de luisteraars samenstellen. Zo. Dat mag heel smerig zijn. Je, als je zoiets hebt van, ik wil dat je modder met wodka en... Eh, nou, je, ik ga niet drinken, vriend. Dat snap je natuurlijk ook wel. En uh, uitgedroogde gummybeertjes, Het sap van uitgedroogde gummibeertjes in één ding wil gooien. Wees creatief en bedenk iets leuk. En mail het via en steffensteinsjfm.gmail.com Ja, je kan natuurlijk ook... Eh, ik heb wel een goede. Vertel. Moederkoek en Jägermeister. <laughs> Moederkoek? Ja. Wat is moederkoek? Gewoon echt de moederkoek. Ja, en Jägermeister. Hoe kom je aan de moederkoek? Eh ja, heel creatief zijn. <laughs> Nou, Mocht je een beter idee hebben dan Stijn, dan kan je dat eh, mailen. Stefan dit is zeg eh, maar, de lat, de onderste, onderkant. Ja, dit is echt de, het wel, moet wel iets hoger dan die lat. Ja, oké. Ik heb wel. Heb je wel eens Long Island Ice Tea gedronken? Nee. Dat is... Oh, oh, oh, oh. oh. serieus... Als jij twee glazen Long Island Ice Tea drinkt... Dan ben ik helemaal lam. Dan ben je lam. Maar eh, even kijken. Daar zit zo ongelooflijk veel sterke drank gewoon bij elkaar... Ja, ik probeer het uit te trekken, maar dat ding is heel lang. zoek, zoek even... Wacht, ik, weet, ik heb het al. Ik heb het oh. al. Long Island Ice Tea, ook wel Long Island genoemd. Dus een cocktail... Nou, het is in ieder geval een long drink. Het bestaat uit... Oh nee, het staat er nog steeds niet. We doen het zo meteen. We moeten door. Oh, ik heb het al. Ik heb het nu echt. Wodka, gin, tequila, triple sec en rum. En cola. En dan twee glazen. iemand lam als de canari Pietje. Heb jij nog hier wat aan toe te voegen? Een verjaardagsmix. op.com. Volgende week de suggestie. CFM. Request. Dan tijd voor de request. Ik vind het leuk dat Daryl luistert. En eh, ik ben afgelopen week met hem naar het patronaat geweest. Een 90s feestje. En daarvan is David blijven hangen. Hij wil hem graag horen. De Benga Boys. Boom, boom, boom, boom. Ah, CFM. Nice. Request. maar even de pre-show van de nachtburgemeester. Is het nu alweer afgelopen? Ja, het is Wat de fuck, gast? Het gaat zo snel. Volgende week zijn we gewoon voor de nachtburgemeester. Ah, joepie. Wat, wat, maakt dat ons? Sukkels. Parlementariërs. <laughs> de, de, de, avondparlementariërs. volgende week weer Stef en Stijn, de avondparlementariërs.